Visser met het NOS-journaal. In Griekenland groeit de druk op premier te houden. Verschillende parlementariërs hebben Papandreou opgeroepen om af te treden. Ze vrezen dat een referendum het Griekse lidmaatschap van de EU nog verder in gevaar brengt. Ook zou de noodsteun van de EU op losse schroeven komen te staan. Eén parlementslid is uit de PASO-partij van Papandreou gestapt. De Griekse minister van Financiën was volgens bronnen binnen de Griekse regering door de premier niet geïnformeerd over het plan om een referendum te houden. De minister leidt de onderhandelingen met de EU en het IMF. Volgens een anonieme woordvoerder moest hij vandaag alle betrokkenen bellen om uitleg te geven. Ook in de EU heeft het plan van Papandreou tot geërgerde reacties geleid. Vrijdag stemt het Griekse parlement over het referendum. Europese beurzen zakken steeds verder weg. De beurzen in Parijs en Frankfurt staan ruim 5% in de min. De AX staat ruim 4% lager. Vooral ING doet het slecht, het verliest ruim 14%. De beleggers zijn geschrokken van het voornemen van de Griekse premier Papandreou om dat referendum over de EU-steun te houden. De oppositie in de Tweede Kamer reageert teleurgesteld op de CDA-oplossing door de Angolese asielzoeker Mauro. CDA wil dat hij vanuit Nederland een studievisum kan aanvragen en dat hij dat niet vanuit Angola hoeft te doen. PvdA, SP, GroenLinks en D66 benadrukken dat dit geen echte oplossing is en dat Mauro in onzekerheid blijft. Volgens hen is het vooral een oplossing voor het CDA. Mauro zelf zei in een reactie dat hij tevreden is als hij door een studievisum voorlopig in Nederland kan blijven, maar hij hoopt wel op een definitieve oplossing. In Den Haag is nu een demonstratie aan de gang van zo'n 300 mensen die vinden dat Mauro een verblijfsvergunning moet krijgen. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door en wordt het opnieuw zacht. In het zuiden zelfs een graad of 18. Dit was het. En... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoudendorp nog 9 kilometer. De nasleep van een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Veel mensen zijn gaan omrijden via de A44 Amsterdam-Den Haag.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 Now I believe in what you say is the undisputed. like a snake without 106.9 ZFM ZFM as the secrets van Zandvoort, op 106.9 Lentement, douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommet, dans tes nuits, un jour nouveau se lève.